En het grote voordeel van het Janssen-vaccin, één prik is genoeg. Je hoort demissionair minister De Jonge. Ja, enorme mijlpaal van hoop en ook wel echt historisch. Het is een Leids-vaccin in Nederland ontwikkeld. Hier in het Boerhavenmuseum de eerste prik gezet. Dus ja, dat is een hele mooie, hoopvolle historische stap. Eigenlijk zou het Janssen-vaccin vorige week al voor het eerst worden ingezet... maar na berichten over zeldzame bijwerkingen drukte de minister op de pauzeknop. Gisteren bepaalde het Europees Medicijnagentschap dat de voordelen groter zijn dan de risico's. Het lijkt erop dat er geen aparte voetbalcompetitie komt met Europese topclubs. De afgelopen dagen was er veel te doen om die Super League. Meerdere clubs zeiden al dat ze het toch niet zagen zitten. En nu zegt ook een van de bedenkers, de voorzitter van Juventus, dat het project niet doorgaat. Het loopt nog niet echt storm. Bij het Field Lab evenement van de Efteling. Zaterdag gaat het park na maanden weer open. Abonnementhouders of mensen in een huisje kunnen onder voorwaarden weer naar binnen. Maar volgens het Brabants Dagblad is het nog lang niet uitverkocht. Je moet je laten testen om naar binnen te mogen en veel mensen hebben daar geen zin in. En de Oranje Vrouwen weten tegen wie ze komende zomer voetballen tijdens de Olympische Spelen in Tokio. Er is net gelood voor de groepsfase. Group F playing in the Miyagi Stadium in Miyagi will be China, Brazil, Zambia and the Netherlands. Nederland neemt het dus op tegen onder meer Brazilië en China. Al met al een prima pool, zegt collega Rivka op het veld. Op papier is dat eigenlijk de meest gunstige loting die Nederland eh, had kunnen hebben. Het zijn eh, landen die relatief laag staan op de wereldrang als je kijkt eh, wie Nederland nog meer tegen had kunnen komen. Dus een kwartfinale plek. En dan misschien nog wel meer. Dat is Nederland echt aan zijn stand verplicht. De vrouwen mogen meteen de eerste dag van de Spelen al aan de bak. 21 juli, dan spelen ze tegen Zambia. Het weer. Op steeds meer plekken merk je dat het wat harder begint te waaien en dat het daardoor ook afkoelt. Morgen is het ook duidelijk wat minder warm dan de afgelopen dagen. 10 tot 13 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar een kapotte vrachtauto bij knappen Kornmeer. Daar is de rechte rijstrook nu dicht.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 en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Wielrenster Anne van der Breggen heeft voor de zevende keer op rij de Waalse pijl gewonnen. Op de muur van Hoei wist van der Breggen de Poolse Nivia Doma voor te blijven. Elisa Longo-Borghini werd derde voor Annemiek van Vleuten. In Leiden zijn de eerste prikken met het Janssen-vaccin gezet. Medewerkers van geestelijke gezondheidszorginstellingen waren de eerste. Na zes Engelse voetbalclubs doen ook internationale uit Italië en Atletico uit Spanje definitief niet mee aan de Super League. Juventus-voorzitter Agnelli heeft laten weten dat de competitie op deze manier geen bestaansrecht meer heeft. Daarmee lijkt het doek gevallen voor de Super League. Het weer, zon en wolkenvelden, in het zuiden een enkele bui. Het wordt 10 graden in het noorden en mogelijk 17 in Limburg.